Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het CD roept Feyenoord op om excuses te maken voor een muurschildering van Steven Berghuis. De Feyenoord-aanvoerder stapte onlangs over naar Ajax. Deze week verscheen in Rotterdam een muurschildering waarop veel antisemitische uitingen te zien waren. De voetballer was afgebeeld in concentratiekampkleding. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël noemt de schildering een nieuw dieptepunt in voetballand en wil excuses van de Feyenoord-directie. De club laat aan de Telegraaf weten dat de makers in aanmerking komen voor een stadionverbod. De Tunesische president heeft de premier van het land ontslagen. Ook is het parlement buitenspel gezet. De voorzitter van het parlement spreekt van een koepoging. President Kais Said reageert op de massale protesten de afgelopen dag in meerdere steden in Tunesië. Duizenden mensen demonstreerden tegen de corona-aanpak van de regering en de slechte economische situatie in het land. In de hoofdstad Tunis liepen betogingen uit op rellen. In Italië is een man uit Haarlem verdronken, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De man van 53 ging volgens een Italiaanse krant samen met zijn twee zoons zwemmen en werd meegesleurd door de sterke stroming. Zijn twee zoons wisten op eigen kracht uit het water te komen. De rechtbank Rotterdam vervangt drie rechters in een grote strafzaak rond drugshandel en witwaspraktijken. Ze hebben onbedoeld Franse staatsgeheimen ingezien doordat die in een processtuk stonden en niet waren weggelakt. Rechters mogen niet over meer kennis beschikken dan het Openbaar Ministerie en de verdediging. Maar de kennis kan niet worden gedeeld omdat die staatsgeheim is. Daarom worden de rechters vervangen. Het weer vanuit het zuiden opklaringen. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Er kan nevel of mist ontstaan. Morgen begint zonnig, maar aan de kust regent het al. In de loop van de middag zijn er weer felle onweersbuien.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 Down again. Babe, where have you been? Where have you been? Babe, babe, babe I'm back again. essential You chose me to slay. I saw what you did. Uh-huh. And said nothing. But what? Clocked. And I kept bluffing. And schemed to capture the skill of your rapture.